Veel scholen kiezen roosters waarbij kinderen kort lunchen en een stuk vroeger klaar zijn. Meestal wordt gekozen voor de variant waarbij de kinderen op woensdagmiddag vrij zijn. De top van de coalitie heeft gisteravond een paar uur gepraat over de herziening van het belastingstelsel. De onderhandelingen tussen VVD en PvdA zitten in de eindfase. Nog voor de zomer moet het voorstel klaar zijn. De coalitiepartijen zijn het erover eens dat de belastingregels veel simpeler moeten en dat de belasting op arbeid omlaag moet. De eerste 44 Duitse slachtoffers van de vliegramp in de Franse Alpen zijn teruggevlogen naar Duitsland. De komende weken volgen meer repatriëringsvluchten. Bij de ramp met het Germanwings toestel kwamen in maart alle 150 inzittenden om het leven. De slachtoffers kunnen nu pas worden gerepatrieerd omdat de identificatie lang heeft geduurd. Daarnaast zijn er problemen geweest met de overlijdensverklaringen. Bij een auto-ongeluk op de A7 tussen Groningen en Drachten is vannacht een man om het leven gekomen. Volgens de politie botsten twee auto's op elkaar en de bestuurder van een van die auto's reed na het ongeluk door. De politie hield korte tijd later alsnog de vermoedelijke bestuurder aan. Hij had te veel gedronken. De Zuid-Koreaanse president Park stelt haar bezoek aan de Verenigde Staten uit vanwege de uitbraak van het MERS-virus in haar land. Ze wil nauw betrokken blijven bij de aanpak hiervan. Park zou zondag vertrekken naar de VS, waar ze president Obama zou ontmoeten. Tot nu toe zijn negen Zuid-Koreanen overleden aan het virus. Het weer, flinke periode met zon, maar ook wat wolken. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 in het zuiden. Dagen daarna wordt het nog warmer, maar op vrijdag neemt ook de kans op onweersbuien toe.